uur. Waterbalgemoed met het NMS-journaal. Vanuit Ethiopië zijn zeker drie raketten neergekomen in de hoofdstad van Eritrea, melden lokale diplomaten daar. Daarbij zou de internationale luchthaven zijn geraakt. Mogelijk zijn de raketten afgevuurd door rebellen in de Ethiopische grensregio Tigray. Ze beschuldigen Eritrea ervan Ethiopië te helpen bij de strijd tegen de opstandelingen in Tigray, die meer zelfstandigheid willen. In het Rotterdamse havengebied zijn twee medewerkers van een BP-raffinaderij gewond geraakt toen er een gevaarlijk stof kwam. Een woordvoerder van het olieconcern zegt tegen het ANP dat er waterstoffluoride is vrijgekomen. Dat wordt gebruikt bij het maken van benzine. De brandweer is ingezet om het lek te dichten en om te voorkomen dat de stof zich verder zou verspreiden. De orkaan Vamco die afgelopen week over de Filipijnen trok... heeft inmiddels minstens 67 levens geëist. Er zijn nog 12 vermisten. Famco veroorzaakte in de hoofdstad Manila de ergste overstromingen in jaren. Het Rode Kruis heeft vrijdag Giro 6868 geopend voor orkaanslachtoffers in de Filipijnen en in andere delen van de wereld. In Amsterdam hebben gisteravond rond de duizend mensen gedemonstreerd op het Museumplein tegen de coronamaatregelen. De deelnemers vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente zegt dat de politie de bijeenkomst voortijdig heeft beëindigd... omdat niet iedereen zich aan de afstandsregels hield. De organisatie ontkent dat en zegt dat alleen op het einde iedereen is gemaand om afstand te houden. Guus Hiddink is in Willemstad begonnen als bondscoach van Curaçao. Hij tekende in augustus al een contract tot en met het WK van 2022. Maar door een arbeidsconflict tussen zijn voorganger en de voetbalbond van het eiland... liep Hiddinks komst vertraging op. Nu dat conflict is opgelost, kan de 74-jarige trainer alsnog aan de slag. Het weer, de dag begint op veel plaatsen nog droog. Vanuit het westen gaat het al snel regenen en stevig waaien. Voor de regen uit is het nog erg zacht, zo'n 16 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen vertraging op eh, de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht.